met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam en Turkse en Koerdische organisaties roepen mensen op vanmiddag niet naar het Museumplein te komen. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat ze bang zijn dat het net als zondag tot ongeregeldheden komt. Onder meer op internet staat oproepen om vanmiddag op het Museumplein opnieuw tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK te demonstreren. Zondag viel een groep Turken na een demonstratie op het Museumplein een Koerdisch centrum aan. Het Italiaanse kabinet is het eens geworden over verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar in 2025. Dat melden Italiaanse media. Die zeggen dat coalitiepartij Lega Nord overstag is gegaan. Daar zou dan wel tegenover moeten staan dat premier Berlusconi rond de jaarwisseling opstapt. In maart zijn er dan in Italië vervroegde verkiezingen. Italië staat onder grote Europese druk om zijn schuldenberg aan te pakken. De 18-jarige Angolese asielzoeker Mauro moet het land uit. Minister Leers vindt dat hij voor hem geen uitzondering kan maken. Hij zegt dat hij consequent moet zijn. Mauro woont sinds zijn tiende in Nederland. Leers had al eerder gezegd dat Mauro terug moet, maar op aandrang van de Kamer heeft hij de zaak nog eens bekeken. In het Turkse aardbevingsgebied zijn vandaag nog drie mensen levend onder het puin vandaag gehaald. Twee leraressen van 25 en 27 jaar werden 66 uur na de aardbeving gevonden. Vijf uur eerder was al een student van 18 gered. Een van de vrouwen was er slecht aan toe en moest worden gereanimeerd. Een ziekenhuis in Winschoten heeft een boete van een half miljoen euro gekregen voor fraude met de lichtdagen van patiënten. De Ommelander ziekenhuisgroep declareerde volgens de Nederlandse zorgautoriteit een hoger bedrag dan is toegestaan. Het ziekenhuis in Winschoten registreerde in zo'n 25 gevallen een kort ziekenhuisbezoek als een hele lichtdag. Per patiënt verdiende het ziekenhuis op die manier 1000 tot 3000 euro. Het weer... Vanmiddag alleen in het noordwesten nog kans op een bui. In de rest van het land wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit is een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A13, daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein. En in Brabant wordt gecontroleerd langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.